uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Pakistanse politie is een onderzoek begonnen naar oud-premier Khan... die in april werd afgezet. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij de politie en de rechterlijke macht heeft bedreigd... in een toespraak gisteren, waarin hij zich fel uitsprak... tegen de arrestatie van een van zijn assistenten. Die werd eerder deze maand opgepakt vanwege commentaar op het leger op televisie. Hulpverleners in Irak zijn op zoek naar overlevenden van een aardverschuiving bij een Sjiïtisch heiligdom bij de plaats Kerbala. Zeker vier lichamen zijn onder het puin vandaan gehaald. Zes mensen, onder wie drie kinderen, zijn gered. En reddingsmerkers hebben een nog onbekend aantal mensen onder het puin zuurstof, eten en drinken kunnen geven. Een Nederlandse militair is in Irak ernstig gewond geraakt bij wapenonderhoud. Hij is in kritiek toestand met een schotwond in zijn borst overgebracht naar een militair ziekenhuis in Bagdad. De marechaussee onderzoekt waar het misging. Het slachtoffer maakt deel uit van de groep van 120 Nederlandse militairen die het vliegveld van Erbil beveiligen. Een vliegtuig van Wizz Air heeft in Eindhoven zijn start afgebroken na een botsing met een vogel. Het toestel moest een noodstop maken, waardoor de remmen oververhit raakten. Daarna moest de Airbus A320 worden weggesleept. Het vliegverkeer op Eindhoven raakte ontregeld. Zo moest een Transavia-toestel uit Valencia vlak voor de landing uitwijken naar Rotterdam. Voetballer Jorginho Wijnaldum is bij AS Roma ernstig geblesseerd geraakt. Tijdens een training liep de 31-jarige middenvelder een scheenbeenblessure op. Het is nog niet helemaal duidelijk of het een scheur of een breuk is.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 Er zijn zeker vier doden. Zes mensen zijn tot nu toe levend onder het puin vandaan gehaald. Een Nederlandse militair is in Irak ernstig gewond geraakt bij wapenonderhoud. Hij heeft een schotwond in zijn borst en is in kritieke toestand naar een militair ziekenhuis in Bagdad gebracht. De Pakistanse politie is een onderzoek begonnen naar oud-premier Khan... die in april werd afgezet. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij de politie en de rechterlijke macht heeft bedreigd... in een toespraak gisteren, waarin hij zich fel uitsprak... tegen de arrestatie van een assistent.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 Go on, and find a girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity the days can't be like the night in the summer, in the city, in the summer, in the city.